Duur in eigen land. Premier Cameron wil morgenochtend de resultant tussen Fox en de zakenman Warity. De twee zijn al jarenlang goede vrienden. De zakenman zou toegang hebben gehad tot het ministerie van Defensie en Fox hebben vergezeld op buitenlandse reizen. Warity droeg visitekaartjes bij zich waarop stond dat hij adviseur was van Fox, ook al had hij geen enkele officiële functie. Fox gaf zelf opdracht tot een onderzoek waaruit moet blijken of hij zijn publieke verantwoordelijkheid als minister heeft laten beïnvloeden door privébelangen.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 Drie doden werden langs de kant van de weg gevonden. Het lijken de zoveelste slachtoffers in de door drugsgeweld geteisterde havenstad Veracruz. De bloedige strijd heeft deze maand al tientallen levens gekost. In Veracruz staan onder meer de zogeheten Zetas-killers en het Zetas-kartel elkaar naar het leven. De Zetas-killers claimen bezorgde burgers te zijn die het Zetas-kartel willen uitschakelen... Maar de politie zegt dat de Zetas-killers de zoveelste bende is die de drugshandel in handen probeert te krijgen. Onderhandelingen tussen Georgië en Rusland over toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie zijn mislukt. Rusland is verreweg de grootste economie buiten de WTO en probeert al 18 jaar lid te worden. De VS en de EU steunen die poging om zo de relatie met Moskou te verbeteren. Russische toetreding moet unaniem worden goedgekeurd en dus kan Georgië die blokkeren. Het land eist toegang tot gegevens over de handel in Abhazie en Zuid-Ossetië, die het beschouwt als afvallige regio's. Moskou controleert die gebieden sinds de oorlog met Georgië in 2008 en weigert die gegevens te verstrekken. Diplomaten vrezen dat de relatie tussen Rusland en het Westen verslechtert als Rusland geen lid kan worden van de WTO.